Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de auto die misdaadjournalist John van de Heuvel achtervolgde... zijn meerdere telefoons en een bivakmuts gevonden. Dat heeft Van de Heuvel gezegd in RTL Boulevard. Een van de telefoons zou een cryptotelefoon zijn... die criminelen vaak gebruiken om beveiligde berichten te versturen. Dat bewijst allemaal nog niets, maar volgens Van de Heuvel wijst het er wel op... dat de verdachte niet zomaar een voorbijganger was. De man, een 36-jarige Utrechter, zit vast op verdenking... van het voorbereiden van een ernstig misdrijf. Maar wat precies is niet bekendgemaakt. gemaakt. Een Saoedische prinses en haar dochter zijn vrijgelaten na bijna drie jaar gevangenschap. De 57-jarige prinses Basma staat bekend als voorstander van vrouwenrechten in Saoedi-Arabië. Ze werd begin 2019 samen met haar dochter opgepakt toen ze op het punt stonden om naar Zwitserland te vliegen voor een medische behandeling. Ze werden vastgezet in een gevangenis waar veel politieke gevangenen zitten, maar waarom is nooit bekendgemaakt. Prinses Basma is een nicht van de Saoedische koning. Haar vader was een van de vele halfbroers van koning Salman. De James Webb ruimtetelescoop is klaar voor zijn missie. Gisteravond werd het laatste deel van de telescoop uitgevouwen. Een metershoge spiegel die licht uit het heelal opvangt. Dat ging goed tot opluchting van de ruimtevaartorganisatie NASA. Het apparaat werd op eerste kerstdag gelanceerd... en is nog op weg naar zijn definitieve baan... zo'n anderhalf miljoen kilometer rond de aarde. Mogelijk wordt pas over enkele maanden duidelijk of de peperdure telescoop... die zo'n 10 miljard dollar kost, echt kan doen waarvoor die is gemaakt. Namelijk op zoek gaan naar sporen van de oerknal. Het weer. Vanuit het westen wordt het geleidelijk droog. minimaal rond 5 graden. Aan de kust waait het hard. Overdag af en toe zon en slechts een enkele bui. De wind zwakt af en het wordt een graad of 7.